het NOS nieuws van 3 uur. Dit is door al vanwege een politieactie. Agenten hebben een auto voor de tunnel aan de kant gezet... en met getrokken wapens een persoon gearresteerd. Die was gevlucht na een schietincident in Zaandam... waarbij niemand gewond raakte. Na dat incident sloegen drie mannen op de vlucht. Eén verdachte is dus opgepakt. De twee anderen zijn nog voortvluchtig en de politie is naar ze op zoek. Het dodental van de brand in de flat in Londen is opgelopen naar 30. Volgens de politie kan dat aantal nog verder stijgen. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel is niet duidelijk. De BBC spreekt over 76 vermisten. In ziekenhuizen liggen nog 24 gewonden. 12 van hen zijn er slecht aan toe. De Londense politie heeft in de flat de plek gevonden waar de brand waarschijnlijk is ontstaan. Volgens een commissaris wijst niets erop dat het vuur is aangestoken. Tsjechië heeft binnen de EU de btw-verlaging voor digitale boeken, tijdschriften en kranten geblokkeerd. Twee weken geleden ging het Europarlement al akkoord met de verlaging. Maar voor de maatregel was unanieme instemming van alle EU-lidstaten nodig. Tsjechië zou de maatregel niet steunen omdat Frankrijk een ander btw-voorstel tegenhield waar Tsjechië voorstander van is. Minister Dijsselbloem is geïrriteerd over de Tsjechische weigering. Oud-VN-topman Kofi Annan en negen Afrikaanse oud-presidenten waarschuwen in een rapport dat de toekomst van Congo in groot gevaar is. Het land verkeert volgens hen in een politieke crisis doordat het niet in staat is om verkiezingen te organiseren om president Kabila te vervangen. De crisis bedreigt volgens het rapport niet alleen Congo, maar het hele continent. Kabila weigerde eind vorig jaar af te treden, ondanks dat zijn termijn erop zat. Daardoor laaiden etnische conflicten in het land weer op en dat kostte aan honderden mensen het leven. Honderdduizenden sloegen op de vlucht. Het weer, vooral in het binnenland bewolking, met misschien een buitje, aan zee vaker de zon. In het weekend wordt het opnieuw zomers warm en blijft het droog.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 Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam kan je bij het Koenplein niet kiezen voor eh, de A10 richting Den Haag en Rotterdam. Vanwege een aanhouding van de politie. Je moet kiezen voor eh, de A10 Noord en dus omrijden. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk Oost 7 kilometer. Dat kost je een, een half uur extra. Op eh, de A20 Gouda Hoek van Holland tussen eh, Rotterdam Prins Alexander en de afrit Delfshaven 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen.